Als ze hun huis niet binnen een half jaar kunnen verkopen, krijgen ze gegarandeerd 95% van de taxatiewaarde. Veel inwoners van Moerdijk zijn ongerust over plannen voor uitbreiding van het industrieterrein en de haven. Onlangs bleek uit een enquête dat 52% van de 1150 inwoners weg wil. De gemeente heeft voor de vertrekregeling 10 miljoen euro gereserveerd. Tegelijkertijd wordt er 8 miljoen euro uitgetrokken om Moerdijk leefbaar te houden. Bij de twee bomaanslagen in Nigeria zijn veel meer doden gevallen dan eerder was gemeld. In plaats van 46 mensen zijn er zeker 118 mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten. De aanslagen waren in de stad Jos in het midden van Nigeria. Eerst ontplofte een bom op een markt. Een half uur later was er een explosie vlakbij een ziekenhuis. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Een jury in Moskou heeft vijf Tsjetsjenen schuldig verklaard aan de moord op journaliste Anna Politkovskaya. Welke straf ze krijgen wordt de komende dag bekend. Politkovskaya was een criticus van president Poetin. De moord voor haar appartement in Moskou in 2006 werd wereldwijd veroordeeld. Het weer, de buien trekken naar het noorden weg. Het wordt vannacht niet kouder dan 16 graden.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 Het zijn er zeker veertig, zei hij in Met het oog op morgen. Hij doet dat met het oog op een hoorzitting over het kinderpardon in de Tweede Kamer twee dagen later. Twee weken geleden noemde de kinderombudsman het al idioot dat aanvragen worden afgewezen als asielkinderen onder gemeentelijk toezicht hebben gestaan in plaats van onder rijkstoezicht. Hij kondigde toen al aan dat hij dossiers zou gaan publiceren. Ruim 300 burgemeesters zijn het met de kinderombudsman eens. De gemeente Moerdijk komt met een financiële regeling voor huizenbezitters die weg willen. Als ze hun huis niet binnen een half jaar kunnen verkopen, krijgen ze gegarandeerd 95% van de taxatiewaarde. Veel inwoners van Moerdijk.